een Klomp met het NOS-journaal. Hamas prijst het opstappen van Casper Veldkamp... en de andere NSC-ministers en staatssecretarissen. De terreurbeweging noemt het een moedig en ethisch besluit. Veldkamp nam binnen de Europese Unie het initiatief voor meer sancties tegen Israël. ook wilde hij meer Nederlandse maatregelen... maar Veldkamp kreeg de rest van het demissionaire kabinet niet mee. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken hekelt de reactie van Hamas. Bij Israëlische luchtaanvallen op de jemenitische hoofdstad Sanaa... zijn twee mensen om het leven gekomen, dat zeggen Houthi-rebellen. Israël wilde onder meer een militair complex raken. Volgens getuigen waren er harde explosies. De aanvallen volgen op een raketaanval van de Houthis vrijdag op Israël. Die raket werd door de Israëlische luchtafweer onderschept en ontplofte in de lucht. In Oekraïne is vandaag de dag van de onafhankelijkheid gevierd. Het land riep op deze dag in 1991 de onafhankelijkheid uit... toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Behalve plechtigheden waren er ook belangrijke gesprekken... tussen de Oekraïense president Zelensky... met onder meer de Canadese premier Carney. Die kondigt een wapenlevering aan volgende maand van 600 miljoen euro... En ook heeft Oekraïne gesproken met de VS over veiligheidsgaranties... voor als er een eind aan de oorlog met Rusland komt. Rusland en Oekraïne hebben vandaag ook gevangenen uitgeruild. Tennisser Tellen Griekspoor is op de US Open al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Fransman Manarino. Vorig jaar haalde Griekspoor nog verrassend de derde ronde op het Grand Slam toernooi in New York. De afgelopen weken was de Nederlandse tennisser al niet echt in vorm. Op drie andere toernooien in Noord-Amerika lag Griekspoor er steeds na de eerste ronde al uit.